nu de formatiepoging voor een rechtskabinet is mislukt. Eerst ontvangt ze haar vaste adviseurs... en vanavond volgen de fractievoorzitters van de vier grootste partijen. VVD-leider Rutte kondigde vrijdag aan in zijn eentje een conceptregeerakkoord te willen schrijven. Niet alle partijen zien dat zitten. De NS en ProRail beginnen vandaag een proef met spoorboekloos rijden. Op het traject Amsterdam-Utrecht-Eindhoven rijdt er tijdens de ochtend- en avondspits elke 10 minuten een trein. Buiten de spits wordt het spoorboekje wel gevolgd. De proef duurt tot en met 1 oktober. In 2011 wordt besloten of het spoorboekje definitief de prullenbak ingaat. De 17 kerncentrales in Duitsland blijven langer open dan gepland. Dat heeft bondskanselier Merkel gisteravond besloten... na lang overleg met de betrokken ministers. Eerst zouden de kerncentrales rond 2020 sluiten... maar nu blijven oude kerncentrales acht jaar langer open... en nieuwe maximaal 14 jaar. In 2050 moet de helft van de Duitse energie uit alternatieve energiebronnen komen. De vroegere cellist van de Britse rockgroep Electric Light Orchestra is bij een ongeluk om het leven gekomen. De 62-jarige Mike Edwards werd tijdens een rit in zijn busje geraakt door een hooibaal van 300 kilo. De ronde hooibaal rolde van een helling, vloog door een heg en kwam op Edwards auto terecht. Edwards was van 72 tot 75 lid van de Electric Light Orchestra. De Nederlandse hockeydames hebben de halve finale van het wereldkampioenschap bereikt. Oranje won met 2-1 van Duitsland. De Nederlandse treffers kwamen van Maartje Palme en Kim Lammers. Door de winst op Duitsland zijn de hockeysters zeker van de eerste of tweede plaats in de pool. Nederland sluit de poolfase morgen af tegen Japan. Het weer droog en zonnig bij zo'n 20 graden, hoewel dat vanwege de stevige oostenwind misschien niet zo lijkt. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen.